job. stop. days I wanna quit and just be normal for a bit. I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? I miss you so. have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. And you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go?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

and we. say we were the lucky ones.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 cosita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 some information, just a little attitude slide, slide.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

Carmen Verheul met het NOS Journaal. Begin dit jaar hebben veel meer mensen gebruik gemaakt van de nationale hypotheekgarantie. Het zijn er 30.000 en dat is een stijging van 75 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Banken willen minder risico lopen en bieden kopers flinke kortingen op de hypotheekrente als de woning onder de nationale hypotheekgarantie valt. De laatste tijd moeten steeds meer mensen gedwongen hun huis verkopen. De president van Kirgizië, Barkiev, is niet van plan af te treden. Tegenover een Russisch radiostation zei Barkiev dat hij een gekozen staatshoofd is en dat hij geen nederlaag accepteert. De oppositie van Kirgizië zei eerder op de dag dat ze de macht in het land heeft overgenomen. Oppositieleider Otunbayeva riep Bakiev op zijn ontslag in te dienen. De president had daar tot nu toe nog niet op gereageerd. SBS-journalist Alberto Stegeman staat volgende week donderdag voor de rechter. Hij weigert een boete te betalen die hij had gekregen voor een undercover-actie op Schiphol. Stegeman vervalste een toegangspas van de KLM en drong zo beveiligde delen van de luchthaven binnen. Hij wilde aantonen dat de beveiliging van Schiphol niet deugt. Justitie vond dat te ver gaan en gaf hem een boete, maar Stegeman wilde die niet betalen. Informateur Staal geeft in Den Haag een coalitie van PvdA, VVD, D66 en CDA de meeste kans van slagen. Volgens Staal hebben deze partijen inhoudelijk veel gemeen. En die combinatie zou steunen op 26 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Staal had eerder al gezegd dat hij geen mogelijkheden ziet voor deelname van de PVV. En het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen opent maandag een q koortspolie Nu al krijgt het ziekenhuis iedere dag tientallen aanvragen binnen om bloed te testen op de Q-koortsbacterie. Het ziekenhuis verwacht bovendien dat het de komende tijd nog drukker wordt omdat er meer lammetjes en geitjes worden geboren. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en fris. Plaatselijk is een nachtvorst mogelijk. Morgen droog, wisselend bewolkt en 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ちゃんちゃんちゃん。